gestart. Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Oud-hoofdofficier kritiek op het onderzoek van de commissie Oosting naar de Teven-deal. Volgens Wrakking, die mede verantwoordelijk was voor de overeenkomst met drugscrimineel Kees H., stelde de commissie suggestieve vragen. In de Telegraaf zegt hij dat het leek alsof de commissie haar oordeel al klaar had. We zijn in het pak genaaid, al dus in de krant. Hij zegt dat politie en justitie in de jaren 90 machteloos stonden tegenover de zware georganiseerde misdaad. Deals met criminelen waren volgens hem hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Vanmiddag debatteert de Kamer over het rapport van de commissie Oosting over de deal. Albert Heijn gaat in Den Haag de gezondheid van ouderen in de gaten houden. De Volkskrant meldt dat de cashiers van twee AH-winkels speciaal gaan letten op het welzijn van hun klanten op leeftijd. Als de supermarktmedewerkers merken dat een oudere bijvoorbeeld vergeetachtig is of zichzelf verwaarloost, vragen ze of er behoefte is aan een praatje in de winkel met een vrijwilliger van een zorgorganisatie. De Nederlandse en Franse pilotenvakbonden vragen er Frans KLM-topman de Juniac om Transavia niet onder te brengen in een aparte holding. Dan schrijft de Telegraaf die een brief in handen heeft van de bonden aan de bestuursvoorzitter. De Juniac heeft plannen om 40% van Transavia Nederland onder te brengen in een aparte holding. Onder personeel en ook in de Tweede Kamer bestaat de angst dat hierdoor de positie van KLM verzwakt. Shorttrekker Shinky Knecht is sportman van het jaar geworden op het NOC-NSF Sportgala in Amsterdam. Knecht werd dit jaar Europees en wereldkampioen. Daphne Schippers is sportvrouw van het jaar geworden. Zij won op het WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100. Een sportploeg van het jaar werden de beachvolleyballers Nummerdor en Varenhorst. Het duo won zilver op het WK en brons op het EK. Het weer op veel plaatsen regen. Ook de komende ochtend blijft het buiig. Later op de dag wordt het af en toe droog.